Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het kabinet wil gaan bekijken of er toch alternatieven zijn voor de btw-verhoging op cultuur en sport. Volgens minister Heijnen van Financiën hebben de oppositiepartijen nu ideeën ingebracht om het anders aan te pakken. En dat noemt hij een mooi voorstel. Het kabinet wil de btw op cultuur en sport verhogen van 9 naar 21 procent, zodat er meer geld in de schatkist komt. En daar kwam veel kritiek op van de oppositiepartijen, maar ook van bekende schrijvers, acteurs en sporters. De noodverordening in Amsterdam wordt niet opnieuw verlengd. Onderdeel daarvan was een demonstratieverbod. En volgens de gemeente kost dat veel inzet van de politie. En zijn die agenten ook op andere plekken nodig. Ja, demonstreren in Amsterdam is dus vanaf nu weer toegestaan. Maar wel blijft de hoofdstad tot maandagmiddag 12 uur veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat er preventief gefouilleerd kan worden. Heftig nieuws dan over Emma Heesters. De zangeres heeft baarmoederhalskanker. In een video op haar Insta laat ze weten dat ze het begin vorige maand te horen kreeg. De realiteit is dat ik de komende maanden chemotherapie moet ondergaan. Hoe de komende weken er voor mij uit zullen zien, dat weet ik nog niet precies. Maar wat ik wel weet, is dat ik mijn lichaam de beste kans wil geven om zo goed mogelijk te reageren op de behandeling. En daarom schrapt Emma Heesters voorlopig al haar optredens. En ze zegt dat ze er vertrouwen in heeft dat ze weer gezond wordt. En de locatie en de kandidaten van het nieuwe seizoen van Wie is de Mol zijn bekendgemaakt. Voor het 25e seizoen trekt het programma naar Cambodja. Wie is de Mol bestaat al 25 jaar. Maar dit hebben we nog nooit gedaan. Wat? Dit programma is zo slecht voor je hoofd. Trust. Het spel is helemaal mindfuck. En wat ze precies voor de allereerste keer gaan doen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Het is wel het allereerste seizoen dat gemaakt is door een nieuwe regisseur. Onder andere Bridget Maasland en Sam Hagens doen mee. Net als mijn NWS op 3-collega Sophie Frankenmolen. Wie is de Mol is vanaf 4 januari te zien. Het weer en nog. Vanmiddag is het grijs, maar in een groot deel van het land blijft het wel droog. Alleen in het zuiden is er kans op regen. Het is 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A2 Amsterdam richting Utrecht. 11 kilometer file tussen Vinkenveen en Maarsen. De rechterrijstrook is eh, waarschijnlijk tot half 11 dicht. En de vertraging nu is 20 minuten. Half uur vertraging op de A27 Almere richting Gorkum.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 this right now, now, now, now, now, now, now. Gonna set the roof on fire, gonna burn this motherfucker down, down, down, down, down, down, down. Hands up when the music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body.